Clemens Peters met het NOS Journaal. Iran zegt dat het tijdens de Amerikaanse reddingsmissie van vanochtend... meerdere vijandige vliegende objecten heeft vernietigd. Volgens de Iraanse autoriteiten zijn een Amerikaans C-130 transportvliegtuig... en twee Black Hawk helikopters neergehaald. President Trump maakte vanochtend bekend dat de Amerikaanse militair... wiens F-15 gevechtsvliegtuig enkele dagen geleden boven Iran werd neergeschoten... was gered. De operatie omvatte risicovolle zoekacties door vliegtuigen die op lage hoogte vlogen, wat hen blootstelde aan beschietingen. Het Amerikaanse leger heeft niet bevestigd dat er Amerikaanse toestellen zouden zijn neergehaald de Artemis-missie naar de maan is net voorbij de helft. Afgelopen nacht passeerde de ruimtecapsule dat punt tussen de aarde en de maan... na een tocht van zo'n 200.000 kilometer. En met ruim 3.000 kilometer per uur schieten de astronauten nu verder op hun doel af. De capsule met de drie astronauten moet morgen aankomen bij de maan. De bemanning zal er niet uitstappen, maar maakt een rondje. Doordat de missie aankomt als het zonlicht op de achterkant valt... zullen de astronauten meer kunnen zien dan hun voorgangers van de Apollo-missies. In Heer Hugo Waard is vannacht brand geweest in een woning aan de stationsweg. Het vrijstaande huis met een rieten dak is vrijwel volledig uitgebrand. De bewoner was vermoedelijk op vakantie. Ongeveer 5 à 10 huizen in de omgeving zijn ontruimd, meldt de veiligheidsregio. De bewoners van de ontruimde huizen konden terecht bij een buurtbewoner. De brand was rond 8 uur onder controle. Een villa van de voormalige Italiaanse dictator Mussolini is voor 1,2 miljoen euro verkocht. En de koper is de gemeente van het kustdorpje. Een lid van een neofascistische beweging had ook interesse.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 Veel eh, helden van toen, zoals ik al aangekondigd had. Maar ook veel, vooral in twee uur, Nederlandse talenten. Want daar hebben we er veel van, zal ik maar zeggen. Uh, nou, ehm, Gezellig daar maar en veel plezier. wat dat op de plaat staat als kwartet.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 Om de sfeer een beetje, beetje richting zomer te krijgen. Oscar Peterson, Meditation. En we gaan van meneer Oscar Peterson naar een beul op de sax. Meneer Paul op de sax. Paul Consalves ja, hi, yes, you. Paul Gonzalves. En ik ga nu wat laten horen naar de zanger, van de zangeres June Christie. Amerikaanse jazzzangeres, actief in de cool jazz. Eh, bekend door het orkest van Stan Kenton, waar ze Anita O'Day opvolgde. In het orkest eh, maakte ze kennis met een van de leden, is daarmee gehuwd en... Uh, is verder de rest van het leven samen met man lief zeer actief geweest in de jazz. Is ook eh, bekend geworden bij haar samenwerking met uh, Nat King Cole. Ik ga laten horen van June Christie. Um, prachtig stuk Angel Eyes. try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. little devil sense. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people. gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. June Christie. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Van zangeres June Christie gaan we weer naar een van de helden van weleer. Dat eh, is een serie muzici waar ik eh, steeds naar verwijs... in het kader van onze vorming in de jazzmuziek. En dat is eh, dit keer meneer Ben Webster. Amerikaan die uiteindelijk eh, heel lang in Europa heeft gezworven... en heel lang in Nederland heeft gewoond en gewerkt. En ook in Kopenhagen, dat was destijds een van de jazz-hoofdsteden van Europa. En daar werd hij omringd op deze cd... met eh, Niels Henning, Ørsted Petersen op de bas... Axel Riel op het slagwerk... en Kenny Drew op de piano... in een onwaarschijnlijke, mooi en veel eh, opgenomen klassieker Autumn Leaves... flitsende tenorsaxofonist Ben Webster. Als wij het hebben over de bossa nova dan, in de jazz... dan roept eh, het merendeel onmiddellijk... Ah, Antonio Carlos Gobim. Maar eigenlijk is dat niet zo, want voor hem hadden we iemand die eh, eigenlijk wel de bossa nova in de jazz heeft geïntroduceerd. En dat is eh, Laurindo Almeida. Dat is een Braziliaan die eh, uiteindelijk eh, in Amerika is terechtgekomen... en daar is de rest van zijn leven gebleven. In de Tweede Wereldoorlog is hij in Parijs... voor de oorlog is hij in Parijs terechtgekomen. Hij had die innige contacten met de muziek van Django Reinhardt. En is vervolgens aan de slag gegaan als eh, bossa nova gitarist. Heeft heel lang getoerd met eh, de Modern Jazz Quartet... en heel veel gecomponeerd voor film en op de plaat gezet. Heeft ongelooflijk veel eh, zelf op de plaat gezet. En we gaan nu luisteren naar Laurindo Almeida in een klassieker. Cor... Ja... Corcovado. <laughs> Zomaar ineens met de laatste noot nog twee toevoegingen door de bassist en klaar is Kees. Dat was eh, Laurindo Almeida. Een oude rot in de jazzwereld is de zanger Matt Dennis. Eh, pianist, zanger, bandleider, arrangeur en eh, tekstschrijver en componist. Nou, wat wil je nog meer? heeft eh, allerlei grote groepen gezeten en is eh, eh, wijd en zijd bekend geraakt. Maar als ik zijn naam noem, zijn er veel die denken... ach, ik zou het even niet weten. Ik ga het laten horen met Dennis in een klassieker My Blue Heaven. When whippoorwills call and evening is night, I'll hurry to my turn to the right. A little white light will lead you to my blue heaven. You'll see a smiling face, a fireplace, a cozy room. A little nest that's nestled where the roses bloom. Just Molly and me and baby makes three. We're happy in my blue but do do do do do do day. day. My Blue Heaven. Vanwege Pasen eh, lijkt het een goed idee... om eh, even een klein sprongetje te maken naar de bijzondere jazzmuziek. En ik ben daarbij gekomen eh, bij een opname van het Modern Jazz Quartet... samen met de Singers. Ward Swingle, Amerikaan die ooit in Parijs is neergestreken... en daar klassiek geschoolde muzikanten om zich heen heeft vergaard... en eh, daar heel veel stukken heeft opgenomen... waaronder heel veel stukken van Bach. En daarnaast ook nog allerlei andere dingen gedaan. Heel veel close harmony, en, maar ook heel veel met begeleiding van een bassist en een swingende slagwerker. Ehm, in deze opname een compositie van de pianist van het Modern Jazz Quartet, John Lewis. En eh, het stuk heet Van de Swingle Singers met eh, de Modern Jazz Quartet. Ik ga nu naar een Duitse zanger, een klassiek geschoolde zanger... Thomas Kwasthof. En die heeft eh, een zeer omvangrijke carrière gehad. Is gestopt in, eh, ik geloof in 2012. En heeft enorm veel opgenomen. En heeft daarbij ook een uitstap gemaakt naar iets wat hij heel zijn leven wilde. De jazzalbum. En daar heeft hij zich omringd met allerlei grootheden... waaronder onze Nederlandse trompetist Ruud Breuls. En ik eh, ga een stukje laten horen van de cd Watch What Happens. Maar ik ga laten horen het, eh, het stuk Secret Love.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 Now I shout it from the highest hills, even told the golden daffodils that pleased my heart an open door, and my secret love's no secret anymore. left my heart's an open door, and my secret loves no secret, and my secret loves no secret, my secret loves no secret anymore. Kwasthof. We hebben nog ruimte om eh, in ieder geval meneer Frank Rossellino... een trombonist, zanger, te laten horen met zijn kwartet. Ehm, en dat gaat zijn ook een klassieker. Pennies from Heaven. <laughs> Every time it rains, it rains pennies from heaven.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 Now, if you want the things you love, you must have showers. Now, when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, you, and for me. <laughs> time it rains, it rains. What? Matzes and meatballs. Don't you know each cloud contains? What? sklibidibidoo bidoo boo hear thunder, baby, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and for me. For you and me. Ja, een fantastische jodelsket. Uh, aanstekelijk lachwekkend. Maar dan zeg ik altijd, doe het maar na. Blijf eh, in de akkoorden, in de maat. Het was fantastisch. Ik ga laten horen een zangeres. En dat is eh, Annie Ross, All of You. I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the nose, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do, cause I love all of you. to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me, do. Cause I love all. Ja, mooi aangehouden. Laatste noot. Annie Ross, All of You. Het eerste uur ZFM op zondag zit er alweer op. En ehm, zometeen na het nieuws eh, nog een vol uur ZFM Jazz.